van 3 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op Sicilië wordt een ploeg brandweerlieden beschuldigd van brandstichting. Dat zouden ze hebben gedaan omdat ze dan extra geld kregen. Leden van het team staken brandjes aan of gaven anderen de opdracht om een valse brandmelding te doen. De leider van de ploeg wilde tijdens zijn dienst een keer een bom laten ontploffen, omdat hij dan meer verdiende. Ze vielen door de mand doordat ze veel vaker naar branden werden geroepen dan gemiddeld op Sicilië. Er komt een nieuwe zoektocht naar de vermiste Joey Hofman uit Haaksbergen in Turkije. Het zoekgebied wordt volgens de Turkse politie uitgebreid. Er wordt nu specialistische apparatuur ingezet. Ook zaterdag was er een grote zoektocht, maar die werd na een paar uur afgebroken omdat het te warm was in het gebied. De 21-jarige Hofman werd voor het laatst gezien op 8 juli in de Zuid-Turkse plaats Silivke Hij was daar in het gezelschap van het echtpaar Björn en Derja Breukers, ook afkomstig uit Haaksbergen. Een grote groep Afrikaanse migranten heeft vanochtend vroeg de Spaanse enclave Ceuta in Marokko bestormd. De grenspolitie werd volkomen verrast. Volgens het Rode Kruis wisten zeker 186 mensen binnen te komen. De enclaves Ceuta en Melilla worden herhaaldelijk bestormd door Afrikanen die naar Europa willen. Rond de Spaanse enclaves staan hoge hekken. De bestorming van vanochtend was bij een grensovergang, waardoor de migranten niet hoefden te klimmen. Twee mannen die vannacht in Duitsland een plofkraak hadden gepleegd... zijn opgepakt in Huizen. Dat gebeurde na een achtervolging van zo'n 200 kilometer. De mannen uit Zaandam en Utrecht waren na de plofkraak via de A1 naar Nederland gevlucht. Bij Huizen reden ze met hoge snelheid de bebouwde combine. Daar kreeg de auto een lekke band en werden ze klemgereden. Het weer veel zon, ook wat bewolking.